Tussen Bergen en Schorl woedt een zeer grote duinbrand. Zo'n 450 inwoners en toeristen hebben hun huis in Bergen aan Zee moeten verlaten. In het dorp is een noodverordening van kracht die iedereen verplicht te vertrekken uit het getroffen gebied. De geëvacueerden worden opgevangen in een sporthal in Bergen. Volgens burgemeester Hafkamp is het onduidelijk of mensen vanavond nog terug kunnen naar hun woning. De duinbrand is volgens haar nog niet onder controle. Vorig jaar was er ook een aantal grote duinbranden in het gebied tussen Bergen en Schorel. Vermoedelijk was daarbij sprake van brandstichting. Met een muzikaal programma in het Concertgebouw neemt Amsterdam vanavond afscheid van burgemeester Cohen. Er zijn optredens van onder meer het Amsterdams Jeugdorkest en dansers van het ROC. De avond in het Concertgebouw is alleen voor genodigden. Er zijn zo'n 500 mensen, onder wie medebestuurders, actieve vrijwilligers en Amsterdammers van het jaar. Cohen is ruim negen jaar burgemeester geweest. Vorige maand trad hij af en werd hij de opvolger van Wouter Bos als leider van de Partij van de Arbeid. De tien Somalische piraten die vorige week door mariniers van het fregat Tromp werden opgepakt zijn in Nederland. Ze zijn vanuit Djibouti met een toestel van de luchtmacht naar de vliegbasis Eindhoven overgevlogen. De tien hadden vorige week maandag voor de Somalische kust een Duits koopvaardijschip gekaapt. De mariniers wisten de Somaliërs na een vuurgevecht te arresteren. De bemanning bleef ongedeerd. Duitsland wil de kapers berechten. De Somaliërs blijven in de Nederlandse gevangenis tot ze aan Duitsland worden uitgeleverd. Het weer. Vannacht minima van 3 graden tot dicht bij het vriespunt. Morgen zonnig, in de middag enkele wolkenvelden en 14 graden.